Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport kunnen doorgaan. Een speciale commissie heeft vastgesteld dat de milieueffectrapportage voldoet aan de eisen. In het vorige milieurapport zaten fouten in de berekeningen over geluidhinder. De commissie zegt dat uit de nieuwe berekeningen blijkt dat de geluidhinder in het algemeen afneemt. Het nieuwe Lelystad Airport moet Schiphol ontlasten en moet over twee jaar worden geopend. Staatssecretaris Van Ark heeft de namen vrijgegeven van bedrijven die mogelijk hebben gewerkt met asbest. Bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met straalgrit dat mogelijk met asbest was vervuild. Onder meer Rijkswaterstaat, Shell, Axo Nobel, Blokker, McDonald's en Bol.com. De inspectie SZW zegt dat de kans aanwezig is dat werknemers van die bedrijven op de lijst zijn blootgesteld aan asbest. Dat wordt nu onderzocht. De resultaten worden in de zomer verwacht. De PvdA wil dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. PvdA-leider Ascher zei in één Vandaag dat vanaf volgend jaar de leeftijd één maand per jaar omhoog moet, in plaats van vier. Het zou betekenen dat de AOW-grens van 67 jaar niet al in 2021 ingaat, maar pas in 2030. Ascher zei dat hij spijt heeft van het besluit dat hij in een vorig kabinet mede heeft genomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat daardoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen, bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Ark wil het gemakkelijker maken om mensen in dienst te nemen die niet 100% arbeidsproductief zijn. De werkgever hoeft dan alleen loon uit te betalen voor de gewerkte uren en voor de rest moeten de werknemers bij de gemeente aankloppen. Het weer tot slot. Het is nu nog zonnig en warm. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen is het weer zonnig en dan wordt het 23 tot 29 graden landinwaarts. Ook dan aan de kust weer kans op zeewind.